van de dijken. Alle bezwaren zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. De gemeente onderzoekt nog hoe nu verder gehandeld kan worden. De Tweede Kamer wil paal en perk stellen aan de bijverdiensten van burgemeesters en commissarissen van de Koningin. Nu mogen ze nog onbeperkt bijverdienen, maar de Kamer wil dat daar een eind aan komt. Na een voorstel van de PvdA heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken gezegd dat ze de wettelijke mogelijkheden gaat bekijken. CDA, D66 en SP steunen het PvdA-plan. In het Overijsselse dorp Westerha Vriezenveense wijk is een man aangehouden voor poging tot doodslag op twee agenten. De vrouw en zoon van de man van 48 zouden gisteravond een man hebben mishandeld. Toen de politie ze thuis opzocht werd het gezin agressief. De vader greep een keukenmes en bedreigde een van de agenten. Het gezin is gearresteerd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond min 8 graden uit. Morgen vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen komt de temperatuur net boven het vriespunt, maar landinwaarts blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst. Dat gebeurt vandaag op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens.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 Closer Than Heaven. Myla Mason. Geschreven door Amy Mayo. I've been searching for so long. Something I couldn't find. Choices I made were so wrong. You came was an emptiness there Now I know God heard Carla Mason, een dame die eh, zich ook bezig heeft gehouden met eh, country music. Ze heeft een aantal hitjes gehad in, eh, in Amerika, daarna ook nog in Canada. Hier in Europa hebben we eigenlijk nog maar heel weinig van gehoord. connected at the heart, Ricochet. There is a picture in the pocket of my shirt. I always keep you next to think about you constantly But you never too late, no matter how long, we're never that far. We are connected at the heart. Every night I get down on my knees and pray. I know God's listening to me. Sometimes I have to a little on my faith But I don't have to see him to believe never too late never too late Happy Ever After, T. Graham Brown. 1990 of the cd Wine Into Water. I'm so glad last night is over. als wij uh, deze man kennen, hè? deze T. Graham Brown. En op die klap moet je dan gewoon gaan zitten wachten. Hè? Another Side, Sire Brown. Mark A. Miller, hij heeft het geschreven, want hij is liedzanger van die formatie. We came up from Sheffield, and they put us on the line. You could smell the powder burning, man, it hurt my eyes. Them union boys were tired and weak We were fresh and we were strong We could not wait to blast away And make our presence known But every time I took my aim Got one in my sight In my heart I knew the way And this way was not right I guess my dad be proud But my mama, she's ashamed And I know deep down we need a change Them northern boys are friends of mine But I've got my southern pride I'm standing here fighting Wishing there was another side each other's crops and fields and took the very best. We fought our way back and forth and they put us to the test. I know that some things were wrong, but what gave them the right to point their righteous fingers and expect us not to fight? We all cried on the night they burned Atlanta down. How much more can we take and still stand our ground? Oh, I guess my daddy would be proud, but my mama, she's ashamed. And I know deep down we need a change. Them colored boys are friends of mine, but I've got my southern pride. I'm standing here a fighter, wishing they there's another side And four years of smoking clear And I went back to the farm Little brother met me at the bridge And he held out his arms He was thin and weak and one nation Oh, but what a price we pay Oh, yes, my daddy would be proud But my mama, she's ashamed Yet I know deep down we need a change Now some of them boys, my friends of mine Only thing this southern pride I'm standing here crying Wishing there was another side I'm wishing there was another side I'm wishing there was another side Ja, soms kan het eh, heel raar lopen in het leven van een uh, Hè? Neem nou eens uh, eh, Keith Harling. Hij speelde al van jongs af aan muziek. Hij heeft zijn eigen drumstel gemaakt, want hij wilde leren hoe dat je de drums moest bespelen. Had geen geld om een drumstel te kopen. Heeft er zelf maar eentje in elkaar geflanst, zoals ze dat noemen. En is toen gaan drummen. Later heeft hij geleerd om de basgitaar, de saxofoon en trompet te bespelen. En daarna speelde hij in diverse bandjes. Hij vertrok naar Nashville als singer-songwriter. Maar hij ging terug naar Chattanooga waar hij geboren was na een eh, aantal maanden alweer. Want eh, ja, het leven in Nashville beviel hem toch niet zo goed. Want eh, hij moest meer, meer bars werken, als serveerder werken, als barman werken.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 En hij, ja, hij eh, vereert zijn vrouw, zijn jonge vrouw, als een koningin. Hij doet er alles voor en dan ben je bang dat je dat zelf ook moet gaan doen. 35 albums hebben ze uitgebracht inmiddels en dit is afkomstig van hun 27e album. En dan heb ik het over de Nitty Gritty Dirt Band. Gewoon heel kort genoemd. Bang, bang, bang. dan kun je wel eens een eh, uitdaging aangaan. Hè? Jeff Weber onder andere. Hij is zelf eh, producer voor eh, heel veel country-artiesten daar in Amerika. Niet de bekendste artiesten, maar toch. Hij heeft heel veel werk. En op een gegeven moment had hij zelf een liedje geschreven. Samen met Mark Ellison. En toen zei hij tegen iemand van, zou je dat op cd willen zetten? En toen werd er tegen hem gezegd van, waarom doe je dat zelf nou niet? Toen zei ja, ik kan mijn eigen werk niet eh, produceren. Nou, dan vraag je gewoon aan Ron Garrett of hij het produceert voor je. zo gezegd, zo gedaan. En dit is misschien wel het enigste nummer wat hij ooit heeft opgenomen. Op Texoma Music Group. Jeff Weber dus met This Is Love. Lying here in my arms I see it in your eyes the fear to go on and waiting for a lie. But I don't play that game. I won't try to lead you on. And truth be known, you're right where you belong. Cause this is love. stop Pray to the jukebox women and the beer. They want to start those rumors flying. They're watching for a rendezvous. And if they ever say they saw me, they'll be lying. The truth is lying next to this home. say city muziek van de Stones. Nou ja, dat klopt ook hoor, want daar is een cd uitgebracht. Stone Country. En dit is Travis Tritt met Honky Tonk Woman. En veel meer andere deden mee aan deze cd hoor. Diane Carter, The Tractors, Rodney Crowell, Tracy Lawrence. Colin Ray, Little Texas, Nancy Griffin. her shoulders muziek, hè? Music meets country. En eh, ja, ik zei al wie er allemaal aan meedeed. En eh, de meest bekende nummers van de, eh, de Stones staan op deze cd. En als je dan op de cd leest wie er allemaal aan meewerken en welke nummers ze zingen. Ja, dan sta je af en toe toch wel een beetje versteld van de muziekkeuze. Zo doet ook onder andere Nancy Griffith mee met No Expectation, Expectations. Dan zou je toch zeggen van die dame hier aan meewerken. Dit is ook een cover van John Denver, uitgevoerd door Billy Dean op de CD Let Him Be Little. Well, life on the farm is kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't have. Early to rise and early in the sack, thank God I'm a country boy. A simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. These are all filled with an easy country charm, thank God I'm a country boy. I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I get cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting low, I pull out the fiddle and I'm rising up my bow. But the kids are asleep, so I keep it kind of low. Thank God I'm a country boy. And I play Sally Gooden all day if I could, but the Lord bored and my wife wouldn't take it very good So I fiddle when I can, work when I should And thank God I'm a country boy Yeah, I got me a fine wife, I got me a little The sun's coming up, I got cakes on the griddle Life ain't nothing but a funny, funny riddle Thank God I'm a country boy Here we go trade my life for diamonds or jewels. I never was one of them money hungry fools. Rather have my farm, a fiddle, and tools. I oh, thank God I'm a country boy. With a city folk driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's a mighty key. People, let me tell you exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me a little. The sun's coming up, the cake's on the griddle. Life ain't nothing but a country boy. Break it down. You see, my fiddle was my daddy's till the day he died. He took me by the hand, held me close to his side. He said, live a good life, play your fiddle with pride, and thank God you're a country boy. Yeah, my daddy taught me young, not a hut, not a widow. Taught me how to work and play a tune on the fiddle. Taught me how to love, how to give just a little. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me sun's coming up, I get cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Woo! I thank God I'm a country boy. ja, wat u het eh, mooiste nummer vindt, eh, dit of dat van eh, John Denver, ja, dat laat ik natuurlijk helemaal aan u over. Hè. Er staat nog een prachtig nummer op wat door die Billy Dean zelf is geschreven. En het is ook de titeltrack geworden van die cd. Let him be little. Piano met Rollins can remember when you fit in the palm of my hand. You felt so good in it, no bigger than a minute. How it amazes me, you're changing with every blink. Faster than a flower blooms, they grow up all too soon. So let kisses, your prayers and your wishes. And now you're teaching me how only a child can see. Tonight while we're singer-songwriter. Prachtige cd deze, Let 'em Be Little. Ja, dat kan niet anders, zijn. want er staat een hondje op. En dan ben ik <laughs> al heel snel, heel snel verkocht als u mij een beetje kent. U kent ze wel, eh, die, die eh, avonden waarin eh, een viertal artiesten zo op een barkruk zitten. En gewoon alleen maar singer-songwriters. En dan vertellen hoe dat ze tot hun liedje gekomen zijn. En het dan ook nog eens een keer tegen horen laten brengen. In Amerika, Navarra, daar hebben ze dat ook gedaan. En tevens een, een opname studio daarbij ingehuurd. En dit waren de resultaten. Onder andere van T.C. Taylor. Don't It Make You Wanna Dance. can sing a Allemaal in één take opgenomen hoor. zeggen in één keer, maar eh, ze hebben het misschien drie, vier keer gespeeld en daarna gewoon eh, in één take opgenomen. Niet op 24 eh, sporen of zo om het later uit te mixen, maar gewoon semi-live. Buck Monroe heeft het geschreven voor Randy Travis, Angels. Me and some of the boys were sitting around the other night Started talking about politics, religion, love, and life. And what a shame it was about 9-11. And what about hell? And what about heaven? And is there or isn't there angels here on earth? And then one guy said, well, you can take that for what it's worth. If it's something I can see or something I can touch, well, I might believe in all that stuff. So I just had to say to him, Are you telling me you've never seen an angel? Never felt the presence of one standing by Eh, goedenavond, goede eh, avond, dames en heren luisteraars. Mijn naam is Pieter Jouwstra. Eh, en ik zit hier in de studio van ZFM Zandvoort. Achter de knoppen zie je Jan Kool. Jan, fijn dat je er bent. We hebben vanavond de gemeenteraad en we gaan aandachtig luisteren naar wat er allemaal gaat gebeuren. Het begint met het eerste aantal moties. in ieder geval een motie van treurnis wat dat inhoudt, dat horen we straks wel. Een motie eh, over de informatieverstrekking van het beruchte hek in Bentveld. En zo meer van dat studeren. Eh, er is ook een motie ingediend over de parkeervakken bij Kenham van GBZ. Eh, daarna gaan we praten over de erfpachttoestand rondom uh, bouwspellers. Daar zijn een aantal voorstellen gedaan. En Gertone, de wethouder Financiën, heeft extra geld nodig om dat allemaal mogelijk te maken. Daarna gaan we praten over een extra vergoeding aan de heer Bruinzeel, de oudste beheerder van parkeerterrein De Zuid. Ik denk niet dat dat veel problemen zal opleveren. Vervolgens gaan we praten over de verordening en ondersteuning van de gemeenteraad, met name de Griffie. Ik denk dat dat een hamerstuk wordt. En daarna eh, wordt er gepraat over de evaluatie, over de vergaderstructuur wordt eh, nu een half jaar lang wordt er op eh, andere manieren vergaderd. En werkt dat nu of werkt dat niet? Als ik kijk naar de vergadering van gisteren met de watertoren dat er slechts tien belangstellenden waren buiten de medewerkers van de gemeente, dan werkt het dus kennelijk niet. Want met zo'n belangrijk onderwerp verwacht je toch dat die zaal helemaal vol zit. Dat is de eerste deelvergadering. Dat is de gemeenteraadsdebat. En dan om eh, eh, ongeveer kwart voor tien krijgen we de besluitvorming. Dan wordt de hamer geslagen en er worden diverse onderwerpen nog een keer belicht. En meestal gaat dat erg snel. We zijn nu in afwachting tot we de verbinding krijgen met het gemeentehuis. Dat zal eh, over een minuut of drie, vier zijn. En dan kunt u rechtstreeks de gemeenteraad volgen. En waar nodig zullen wij dat van commentaar voorzien. En zeker in de pauze zullen we even een muziekje draaien. We houden u op de hoogte. Dus tot zometeen. Nou, het was gisteren schandalig. meteen naar minuut moet ingrijpen. Ik, niet, ik heb het gehoord. Maar ik ga nu eventjes eh, het rondje maken.